Eh, van vanavond deed mee aan de Haarlemse popscene. En dat smaakte zo lekker. Dat was zo'n lekkere ervaring dat ze dolgraag een vervolg willen geven aan hun muzikale ambities. De meeste bandleden zijn zo'n zes jaar geleden begonnen met het maken van muziek. En daarvoor hebben ze echt nog nooit een instrument in hun handen gehad. En eh, ik zweer u, eh, het is zo fijn voor ze dat deze, eh, deze passie niet meer weg te denken is uit hun dagelijkse routine. Jawel. En de lat gaat steeds hoger en ze proberen zich elke keer te verbeteren. En de heren hebben enorm veel zin om hier vanavond voor jullie te laten zien en horen waar ze toe in staat zijn. En wij zijn met z'n allen natuurlijk niet de lulligste en we zeggen... Voor de draad ermee, geef een applaus voor Kendall! Zijn we klaar om te dansen? Paternaar, zijn we klaar om te dansen? Woe! ik zeggen. Uh, eh, Kendolf ook heeft opnames die op Spotify staan. En je kan natuurlijk veel meer te weten komen over deze band via eh, de sociale media, et cetera. Hebben jullie nog optredens binnenkort in de buurt? Of, eh? Volgende week in de Huifkar voor de Haarlemse zien? Ah, hoor je dat? Allemaal daar zijn. Volgende week in de Huifkar voor de Haarlemse zien. Nog een keer Kendolf. Kun je dat weer meezingen? Lekker toch? Hou vast, hou vast. Volgende week ook. Trouwens, even wat eh, huishoudelijke mededelingen. We zijn over de helft. Er komen nog twee bands. En dan gaan we weer uit een totaal ander vaatje tappen. Kan ik u verklappen? Oh, mijn god, shit. Sorry, dat zou ik niet doen vanavond. Ehm, er is een publieksprijs. En wie zijn het publiek? Jullie natuurlijk. Of wie is het publiek, moet ik eigenlijk zeggen jullie. Jullie mogen bepalen welke band er uiteindelijk met de publieksprijs vandoor gaat. Eh, er is een stembus boven ergens, die ga je vanzelf vinden. Als het goed is, heb je bij binnenkomst een stembiljet gekregen. Eh, ongeveer vijf minuten na de laatste band. Je hoeft niet meteen nu te gaan stemmen. Na de laatste band kan je je stem uit gaan brengen op je favoriete bandje. Doe dat vooral. We zijn erg blij ermee als jullie je stem uitbrengen, uiteraard. Ehm, dat gezegd, er is een jury bezig. Die zit heel druk te beoordelen. Een zeer vakkundige jury. Ga ik later nog iets meer over vertellen. De jury gaat bepalen wie de winnaar wordt vanavond. En die band die dus winnaar wordt volgens de jury... gaat automatisch naar de finale toe. Jawel. We hebben ook nog een runner-up. En die runner-up die maakt kans om in de finale te komen. Uiteindelijk wordt na de laatste voorronde bepaald welke van de vier runners-up een plek in de finale krijgt. Dat tot zover over de organisatie. Even kijken. We zijn live op de radio. Laat jij voor. Haarlem 105 zendt jullie live uit. Kom aan. Even vooral die mensen die met een griepje thuis bij de radio of met een snik zitten te luisteren. He, voor jullie speciaal een hart onder de riem. Nog aan de radiostation is hier elke keer, elke voorronde, elke finale zijn ze erbij. Al tien jaar lang, voor het tiende seizoen doen ze mee. Laat je even horen voor Alt FM. Alt FM, die jongens. Kom, kom op, laat je even horen. Hallo. Hallo. Goed zo. Altefem is te beluisteren via 106.9. Zij zenden uit op donderdagavonden. Oh my god, zeg je dan. Jawel, maar niet vanavond. De voorronde die vanavond wordt gehouden... wordt de volgende <laughs> voorronde uitgezonden. Met interviews erbij. Trouwens, heel leuk. Ja, dan ben je natuurlijk weer hier, uiteraard. Maar je kan het later allemaal terugluisteren via Altevam.nl. Jazeker. Tot zover wat eh, mededelingen van huishoudelijke aard. We gaan even ombouwen. Zijn we al lang druk mee bezig. We, we komen zo dadelijk terug met de voorlaatste band. Tot die tijd, onze DJ van dienst. Tot zo! Eh, onverwacht begin. Het luik eh, ging opeens <laughs> open en daar stonden wij in onze naakte waarheid. Zal ik deze even een uurtje vasthouden voor weer? Of, eh? <laughs> ja, is goed. Als jullie uh, zover zijn, jongens, dan ga ik jullie een propere introductie geven, zoals het behoort. Wat wil je dat ik met deze doe? We kunnen hem verloten. Hebben jullie loodjes gekocht of niet? Ja. <laughs> Voor je het weet ben je met z'n drieën. Hè? Daar staat er iemand bij met een gitaar. Jazeker. Ik zet hem toch even hier neer hoor. Hij staat achter je, dat je het weet. Dat je er niet per ongeluk, eh, per ongeluk op gaat staan. Ik, nee, volgens mij gaat hij, dat is inderdaad een van een elektrische gitaar. Nou ja. Heb jij hem goed? Oké. Maar nu we er toch zijn met z'n allen, laten we dan toch even een lekkere introductie geven. Zoals ik al eerder zei vanavond, zeer gevarieerd aanbod. Eh, u ziet het al, twee helden met twee gitaar en twee stemmen. Misschien wel zo aardig als u daar ook eh, wat aandacht aan geeft. En even eh, er niet doorheen kwettigt. Eh, even het netwerken laat van wat het is. Voordat deze twee helden samenkwamen, waren ze allebei solist, singer-songwriter. Dus ze kwamen elkaar tegen in het Witte Theater te IJmuiden en ze zongen wat samen. En dat was zo'n lekkere klik dat ze besloten om samen een project te starten. Jawel. Ze maken muziek waarbij de harmonie centraal staat. Twee stemmen en twee gitaren. Niets meer, niets minder. What you see is what you get. Tijdloze muziek die voor alle, alle doelgroepen bestemd is. En alle nationaliteiten, want ze zijn niet zo lang geleden op tournee geweest door Spanje en Frankrijk. En daarom ook hier vanavond voor jullie bij de Rob Act Awards 2019-2020. Geef een applaus voor Lyrical Twins! Die this morning was the start something new. Hey, dank jullie wel. Nou, wie zijn wij? Wij zijn de Lyrical Twins. En eh, onze lied staan, eh, staan centraal om de teksten. Het gaat om de teksten en het eh, duet die wij dan samen zijn. we zijn nou, twee jaar samen. ja, twee jaar al een duet een duo. En ik vind het heel leuk om voor jullie vandaag te staan en eh, onze boodschap over te brengen. Het volgende nummer dat we gaan spelen heet eh, Obligations. En het is uh, nummer geschreven omdat we allebei studenten zijn. En we eigenlijk ja, allebei heel, heel druk zijn en niet alle tijd aan de muziek kunnen geven die we willen. daarvoor heet het nummer Obligations, verplichtingen die we hebben. Ik hoop dat je me leuk vindt. corner, studying all day long with your books on the university rock. Your imagination is pinned down by constraints. Obligations, obligations. We are trapped inside our heads, living our own reality, put in boxes by the society. Spread your wings and fly out now. Don't let go of your dream. Na na na you wanna make your Na na na na. Before you make a great mistake. Get on stage now. Just do. Just do. going. Why are you so in doubt? Na na na na. So you wanna make your great escape? Na na na na. Before you make a great mistake, get on that stage now. Cause I believe that we should walk together. Dank jullie wel. Volgende nummer. Uh, ja, die is er eigenlijk eh, uitgeperst. Toen ik. Eh, ik wou een avonddutje doen. Avonddutje. Denk voordat ik nog wat moest doen. En voordat ik ging slapen kreeg ik een keer inspiratie. Ik denk dat sommige, de meeste muzikanten dat wel eens hebben gehad. En ja, toen in één keer kwam dit liedje eruit. <laughs> dit liedje hebben we ook uitgebracht afgelopen zondag op Spotify. Het nummer heet Float. Jullie kunnen hem daar beluisteren. and Well, I've seen broken hearts before, but none as shattered like yours. I've seen tears shed before in different shapes, amounts and forms, but yours flow like a river that gives life to my heart. Cause I pieces laid out before you. I can blue as long as you can show me the way to your heart. Step by step, I show you that. to that place before with broken glass, burning floors. I've heard those words before, but none of them made me feel secure. Yours flow like a river that gives life to my heart. Cause I can blue. It's the broken pieces laid out before you. I can as long as you can show me the way to your heart. Step by. laatste nummer. En dit nummer is eh, een van de nummers die we ook binnenkort gaan releasen op Spotify. nummer heet Hope. En dat hebben ik en Jurgen geschreven eigenlijk met eh, de gedachte van mensen zijn altijd weg. Mensen gaan, eh, je ziet veel mensen reizen. Maar uiteindelijk komen we toch achter dat thuis het fijnste plekje is. Zeker weten. We willen iedereen hier bedanken, jullie voor het luisteren. We hopen dat jullie, dat jullie mooie liedjes hebben kunnen laten horen en dat jullie het leuk vonden. willen jullie bedanken voor de aandacht en tijd. Rob hartelijk bedanken, de techniek. Van tijd en energie die ze hierin steken. Jongens, bedankt. Wij doen nog één liedje. En eh, we hopen jullie nog een keer te zien. you ride. Super bedankt voor het luisteren. Zet die microfoon toch een keer aan, man. Zo begonnen zo eindig dat jongens en meisjes, dames en heren. Wat een prachtige harmonie. De Lyrical Twins. Jawel. Binnenkort nog optredens in de buurt? Of, eh? Eh, eh, we gaan meedoen aan een glazen keten in Heemskerk. Voor het goede doel. En dan spelen we op de radio. Oké, dus allemaal daar aanwezig en meer te weten komen... kan je altijd natuurlijk via de sociale media en de hele rimram je weten weg te vinden, lijkt mij. Laat je nog één keer horen voor deze twee helden met gitaren en stemmen. Lyrical Twins. Wij gaan ombouwen. Nog 10 minuten en dan beginnen we alweer met de laatste band van vanavond. Jawel, zo is het. Zeer gevarieerd aanbod, zoals ik al zei. En ook weer de laatste band brengt iets heel anders. Een totaal ander geluid. En onthoud het, hè. jullie kunnen stemmen. Jullie zijn... Ja, en tot zover de uitzending vanuit het patronaat met de Rob Acta Awards. Maandagavond een extra uitzending van Alternative FM. En dan zullen we echt gewoon nog veel meer laten horen. En eh, ja, dat wordt echt gewoon heel erg goed. En eh, tot die tijd, een beetje muziek. En eh, onder andere deze, Billy Eilish. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics she'll hier bij ZFM. Aan het eind van waar Alternative het patronaat overnam. En we uitgezonden hebben live. En aanstaande maandag een extra Alternative uitzending. Met nog meer vanuit het patronaat. En tot de klok van 10 uur gaan we door met Rihanna. Daar zit een beetje een intro aan. Another one. Another one. We the best DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the door. So. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe you talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Uh-uh. Cause you get wild, wild, wild. wild. You looking like it's nothing that you won't do. But you won't do. Hey girl, that's when I told you. When I told you. When I'm you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow, wow, wow. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When i was you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Khaled. en dat was Rihanna. En we gaan eh, tot de klok van 10 uur nog even door met Miley Cyrus. Maar denk eraan, maandag dus die extra uitzending van Alternative... met alle het beste van de Rob Acta Award. En nog veel meer leuke dingen. En dan donderdag weer een normale uitzending. Tot de klok van 10 uur hoor je Miley Cyrus nog.